is Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In het buitenland de moord op vastgoedhandelaar Willem Enstra in 2004. Het is een Rus van 47. Waar hij is aangehouden wil de politie niet zeggen. Het Openbaar Ministerie heeft om zijn uitlevering gevraagd. Ook is in Alkmaar vandaag een verdachte van 31 aangehouden vanwege betrokkenheid bij de zaak. De man uit Alkmaar werd eind 2006 al eerder voor betrokkenheid bij de moord op Enstra opgepakt. Hij zat tot begin 2008 vast en werd daarna vrijgelaten. Een man van 40 uit Breukelen heeft 12 jaar cel gekregen voor de moord op zijn slechthorende en gehandicapte buurvrouw. De rechtbank in Utrecht achtte bewezen dat hij zijn bovenbuurvrouw met een hamer heeft doodgeslagen. De man heeft steeds ontkend dat hij iets met de dood van Rauw te maken had, maar volgens de rechter is er voldoende bewijs. De man had onder meer tegen andere buurtbewoners gezegd dat hij de vrouw wilde doden, omdat hij last had van het geluid van haar televisie. De straf van 12 jaar is gelijk aan de eis van de officier van justitie. In Gelderland zijn bij een verkeersongeluk bij Bovenleeuwen twee doden gevallen. Een vrachtwagen moest op de N322 uitwijken voor een spookrijder en reed toen over een busje. De bestuurder van het busje was op slag dood. De spookrijder overleed in het ziekenhuis en de vrachtwagenchauffeur raakte licht gewond. De Italiaanse politie heeft op plaatsen in het hele land invallen gedaan bij extreem linkse groeperingen. Volgens de politie zitten anarchistische organisaties achter de hevige rellen in Rome. Zaterdag liep daar de vreedzame demonstratie van de Occupy-beweging tegen het kapitalisme volledig uit de hand. Gemaskerde relschoppers staken auto's in brand en gooiden ruiten in van gebouwen. Er raakten meer dan 130 mensen gewond en de schade bedraagt meer dan 1 miljoen euro. Het weer wisselend bewolkt en af en toe zon. Het is zo'n 14 tot 17 graden. Staat een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Morgen grijs en regenachtig, smiddags af en toe zon en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Show. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staat nog een file op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum tussen knooppunt Everdingen en Noorderloos 4 kilometer.